Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Honderden websites stappen de komende dagen over op een andere beveiliging. Dat gebeurt na een actie van hackers gericht tegen het bedrijf DigiNotar. Dat bedrijf geeft de beveiligingscertificaten uit voor onder meer de Belastingdienst en DigiD. Na spoedberaad maakte minister Donner vannacht bekend dat hij DigiNotar niet meer vertrouwt... en dat er snel andere certificaten moeten komen. De Libische hoofdstad Tripoli kampt met watertekorten, maar de situatie is niet kritiek. Dat zeggen de Verenigde Naties. 4 miljoen inwoners van Tripoli en omgeving zitten zonder stromend water. Onder meer doordat de toevoer vanuit het zuiden door Gaddafi-aanhangers is afgesneden. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om aan voldoende water te komen. Zo wordt water over zee aangevoerd en er wordt flessenwater geïmporteerd. In Australië zijn vier hardlopers zwaar gewond geraakt toen ze plotseling in een bosbrand terechtkwamen. De twee mannen en twee vrouwen deden mee aan een zogenoemde ultramarathon, een meerdaagse race over 100 kilometer. Ze liepen door een kloof toen ze door de vlammen werden verrast. Ze zijn met vliegtuigjes naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Veel olieplatforms in de Golf van Mexico zijn geëvacueerd vanwege de tropische storm Lee. De Amerikaanse olieproductie op zee is daardoor gehalveerd. Lee verplaatst zich langzaam richting de Amerikaanse zuidkust en gaat gepaard met zware regenval. Plaatselijk kan een halve meter vallen. Het weer, eerst op veel plaatsen mist, daarna wordt het een zonnige dag met maxima van 24 tot 28 graden.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 adiós le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. adiós le pido que mi pueblo tanta sangre y se levante mi gente. A le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.